De ruimte is volledig om mij heen. Ik ken hem zoals ik weet. stilte die je hoort, die om de heen gloort. De kleur die je ziet heeft de vorm van. vermoed finger